In het gebouw van de Eerste Kamer ontvangt hij de drie fractievoorzitters Rutte, Verhagen en Wilders en hun secondanten. Opstelten denkt dat de partijen ongeveer drie weken nodig hebben om een regeerakkoord en een gedoogakkoord te schrijven. Daarna zou de formatie van een rechtsminderheidskabinet kunnen beginnen. President Chavez van Venezuela en de nieuwe president Santos van Colombia gaan dinsdag met elkaar in gesprek. Ze zullen proberen de relatie tussen de landen te verbeteren. Venezuela verbrak onlangs de diplomatieke banden met Colombia... omdat het dat land ziet als een bondgenoot van Amerika. De vorige president Uribe van Colombia had Chavez beschuldigd... van het bieden van onderdak aan FARC-rebellen. President Santos gaf zaterdag aan de betrekkingen met de buurlanden Venezuela en Ecuador te willen verbeteren. Bij de inauguratie van Santos was, als teken van goede wil, de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken aanwezig. In Rwanda worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. De huidige president Paul Kagame zal hoogstwaarschijnlijk winnen. Internationaal krijgt hij lof voor de wederopbouw van het land na de genocide van 1994. Maar er is ook kritiek. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen de president ervan dat, op, dat hij de oppositie tegenwerkt. De drie tegenkandidaten die meedoen aan de verkiezingen zouden nauwe banden hebben met de partij van Kagame, het Rwandees Patriotisch Front... Als Kagame vandaag wordt herkozen is hij de komende zeven jaar opnieuw de president van Rwanda. Op vliegbasis Eindhoven zijn afgelopen avond de laatste militairen geland van de taskforce Oeruzgan. Met hun terugkeer is definitief een eind gekomen aan de opbouwmissie die in 2006 begon. In Oeruzgan zitten nu alleen nog een paar honderd militairen die belast zijn met het terughalen van het materieel. Het weer, vannacht lokaal een nevel of een enkele mistbank, minima rond 13 graden.